Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Barcelona zijn zeker 200.000 mensen de straat opgegaan... tegen de vervolging van 12 Catalaanse separatistenleiders. De betogers noemen het protest tegen de separatisten politiek gemotiveerd. De 12 Catalanen waren in 2017 betrokken bij het uitroepen... van de onafhankelijkheid van Catalonië... en het verboden referendum dat eraan vooraf ging. Ze worden onder meer verdacht van opruiing en rebellie... Tegen hen is tussen de 7 en 25 jaar cel geëist. Er komt een aangepaste versie van de omstreden Nashville-verklaring. Volgens een woordvoerder blijft de verklaring inhoudelijk overeind... maar wordt de boodschap beter toegelicht. Het pamflet dat als anti-homo werd bestempeld... werd vorige maand offline gehaald toen er veel kritiek op kwam... van onder meer politici, LHBT'ers en andere gelovigen. De aangepaste Nederlandse versie zal deze maand verschijnen. In Albanië hebben betogers het kantoor van de premier bestookt... met brandbommen en ijzeren staven. Ze eisten het aftreden van de premier en willen vervroegde verkiezingen. De politie zette traangas in tegen de betogers. Daarbij raakten acht mensen gewond. Aan de kant van de politie vielen zeven gewonden. In de hoofdstad van Albanië protesteerden vandaag ongeveer 7000 mensen... tegen de in hun ogen corrupte regering. In de eredivisie heeft PSV met 2-2 gelijk gespeeld tegen Heerenveen... Lange tijd stond Heerenveen met 2-1 voor... maar ver in blessuretijd maakte Malen de gelijkspel. Andere uitslagen van vanavond. AZ won met 3-0 van VVV Venlo... en Heracles Almelo Fortuna Sittard eindigde in 6-0. Vitesse en Willem II zijn op dit moment nog aan het spelen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden. Lokaal kan er een misbank ontstaan... Morgen is het opnieuw vrij zonnig en droog. Het kwik loopt al snel op naar 13 tot 16 graden.